Journaal. In het Abelenstra-stadion is Marco van Basten gepresenteerd van Heerenveen. Hij heeft een contract getekend van twee jaar. Van Basten volgt na dit seizoen Ron Jans op, die vorige maand zijn vertrek aankondigde. Oud-bondscoach Van Basten heeft drie jaar geen club meer getraind. In 2009 stapte hij bij Ajax op na teleurstellende resultaten. De Nationale Recherche heeft zes mensen aangehouden in verband met de drugsvangst. Vorige week werd in de haven van Antwerpen ruim 1200 kilo cocaïne onderschept. De partij zat verstopt in een container met wasmiddelen die Spijkenisse als eindbestemming had. Vrijdag werd de lading in Antwerpen opgehaald met een busje vanuit Nederland. Zes mensen uit Rotterdam, Barendrecht, Curaçao en Venezuela zijn aangehouden. In België zijn twee mannen aangehouden. De drugs hebben een geschat waarde van 43,5 miljoen euro. In een berggebied in Montenegro is het na drie dagen gelukt de reizigers van een gestrande trein te evacueren. Ze zijn in groepjes met helikopters weggehaald. Van de 50 passagiers is er één overleden, hij kreeg een hartaanval. De trein liep vrijdagavond in onherbergzaam gebied vast in de sneeuw. Het gebied was over land nauwelijks bereikbaar en door zware sneeuwval konden geen helikopters worden ingezet. De reddingsactie kwam precies op tijd, de verwarming in de trein was uitgevallen en voedsel en water waren op. De marechaussee op Schiphol heeft geen explosieven gevonden in de bagage van de man die zei dat hij een bom bij zich had. Ook op andere plaatsen op de luchthaven is niets gevonden. Het verhoor van de man verloopt moeizaam. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Inmiddels zijn de vertrekhallen op Schiphol weer vrijgegeven. De ontruiming heeft veel problemen opgeleverd voor het vliegverkeer. Bijna alle Europese vluchten zijn vanmiddag vertraagd. Ook zijn tientallen vluchten geannuleerd. Het weer vanavond regen en mogelijk natte sneeuw. Temperatuur vannacht rond het vriespunt. Morgen is nog een bui. In de middag vrijwel droog en soms wat zon. Het wordt ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op maandag. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Brugge 4 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam voor Maarsen 3 kilometer. Daar staat een auto in brand. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4. Op de A10 West, de A10 Zuid richting Amersfoort voor de Rai een file van 4 kilometer. A12 Arnhem richting Utrecht voor Bunnik 6. De A15 Europoort Rotterdam voor Knoop het Vaanplein 5 kilometer. De A15 van Gorkum naar Rotterdam voor Hardingsveld griesendam 4 en voor Sliedrecht 3 kilometer. De A15 van Rotterdam naar Europoort voor Spijkenisse 3 A20 richting Gouda voor knopen de Bresseplein 3 kilometer en op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 3.